De Chinese landskampioen van 2003, Shanghai Shenhua, raakt die titel kwijt. De club is in de competitie zes punten teruggezet... en moet een boete betalen van 120.000 euro. Critici in China vinden de straffen te laag. Ze wijzen erop dat Europese topclubs Marseille en Juventus... na het manipuleren van wedstrijden werden gedegradeerd. Ook voedselfabrikant Nestlé heeft paardenvlees ontdekt in rundvleesproducten. Nestlé heeft in Spanje en Italië ravioli en tortellini-maaltijden teruggeroepen uit winkels. Verder worden diepvriesmaaltijden teruggehaald die in Frankrijk worden gemaakt voor cateringbedrijven. Bij onderzoek bleken de producten paarden-DNA te bevatten. Vorige week meldde Nestlé nog dat in haar producten geen paardenvlees zat. Op het vliegveld Zaventem in Brussel is gisteravond een partij diamanten gestolen. Overvallers sloegen hun slag op het moment dat medewerkers van waardetransporteur Brinks de diamanten in een Zwitsers vliegtuig wilden laden dat naar Zurich zou gaan. Volgens de Vlaamse omroep VRT zijn de edelstenen miljoenen waard. Bij de diamantenroof op Zaventem is niet geschoten en er is niemand gewond geraakt. Bronbeek in Arnhem viert vandaag zijn 150-jarig bestaan. Het tehuis voor oud-militairen dankt zijn ontstaan aan een schenking van koning Willem III. Het werd geopend op 19 februari 1863, de verjaardag van de koning. In Bronbeek wonen nu 50 veteranen, van wie een deel heeft gediend in Nederlands-Indië. Verder is er een museum dat gewijd is aan de koloniale geschiedenis en het knil. Vandaag wordt er een krans gelegd bij het borstbeeld van Willem III. Er wordt een film en een boek over Brombeek gepresenteerd... en er wordt een tentoonstelling geopend. Volgende week komt koningin Beatrix op bezoek. Dan is weer nog vannacht toenemende bewolking en in het noordoosten wat regen. Overdag trekt de neerslag naar het zuidwesten en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Goedemorgen, 2 over 4 en we zijn terug met een uurtje hele goede muziek. Met onder andere Alanis Morissette zometeen, George Benson, Stevie Wonder... George Michael samen met Paul McCartney. En nu eerst Rita Franklin en The Freeway of Love uit 83. is De Nacht met Maarten Dallinga. Honest where I start from, I try and impart my wisdom. A combination of truth and fear. That's the way it's always been my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. other side met Simons en With You. is nieuw nummer en een eh, artiest die echt op het punt van doorbreken staat. Hij eh, komt binnenkort naar Nederland. In april staat hij bijvoorbeeld in Den Haag in het Paard van Trooien. Op 18 april, op 20 april in Paradiso in Amsterdam. Metropool in Hengelo op 21 april. komt nog in Tilburg, Nijmegen, Eindhoven. Oftewel, mocht je het een mooi nummer vinden, ga hem zien. En eh, het is een nummer wat eh, veel losmaakt bij mensen. Zie je bijvoorbeeld de reactie van een Rita, eh, die ik las op internet. Zij schrijft, mijn vader kan ieder moment overlijden... aan de gevolgen van uitgezaaide longkanker. Dus wat een prachtig nummer en wat een impact heeft dit. Dit is Stevie Wonder en Sir Duke. Daarna Brandon Heath en Blue Mountain uit 2013. Ook een nieuw nummer dus. En daarna George Michael met Paul McCartney en Heal the Pain. like cotton on the trees. Quiet enough to hear a song in the humming of the bees. Floating out from the highway, sing, come on up my way. Through the tall grass in the valley, where the earth and heaven meet. Won't you come on up? clouds and busy crowds, it's where you wanna be. Won't you come on up to Blue Mountain, where the time crawls and the water picture by the sign. See all the way, the seven states and the coast till the weather's right. It's always right, it's paradise. It's like you never seen. Take a nap under a hickory and wake up in a dream. Won't you come on up? as crowds, you swear you'll never leave. Won't you come on up? to Blue Mountain, where the time crawls. Dit is De Nacht. to show samen met Paul McCartney en Heal the Pain uit 2005. Het is een nieuwere versie van het nummer dat hij al eerder uitbracht in 91, Heal the Pain dus. En eh, het is eh, te vinden, dit nummer, deze versie uit 2005, op zijn verzamelaar 25. Dit is The Police en Every Breath You Take uit 1983. I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful. Cause I've but I'm pretty. Alanis Morissette en Hand in My Pocket uit 2005. Na het enorme succes van het snerpende You Oughta Know... brengt Alanis Morissette het lichtere Hand in My Pocket uit. Ze schreef het in een kwartiertje. En hoewel het nummer een echte Alanis Morissette klassieker is... en eh, u hoorde zojuist de akoestische versie... slaat de single niet echt aan in Nederland. Ook You Learn wordt geen succes... en Pas wanneer Ironic op single wordt uitgebracht, scoort Alanis haar tweede hit. Hand in, My Pocket is net als Ironic and You Oughta Now terug te vinden op het multiplatina-album Jack Little Pill uit 1995. De zangeres en actrice zit niet stil, nog steeds niet, sinds haar succes in 2005. Vorig jaar augustus kwam haar achtste studioalbum uit. En ehm, ja, ze komt niet binnenkort helaas in Nederland. Ik heb net even gekeken. Maar wie weet zit het nog aan te komen in de toekomst. Dit is Leo Sayer en Moonlighting. you. holds on to his hand. He whispers slowly, Tonight's the night. Months of planning, so it's gotta be right. Under the table, her bag is bursting at the seams. She made sure to bring missing. EO. on a good thing. If love is what you got, you got a lot. Now you're the man. You got to understand. She don't need to make the scene. Like you, she feels all the weight you're under. And when she breaks, is it any wonder? I know sometimes it crosses your mind and stay hard to find. Before you try, you better look in her uit 82, Happy en van Phil Gigi. En daarna George Benson en Never Give Up, Give Up on a Good Thing uit 82. Wederom ook George Benson, Amerikaanse jazzgitarist... die het klappen van de zweep in de jaren 60 leert bij... onder andere jazz-icoon Miles Davis... wanneer hij te horen is op diens album Miles in the Sky. Vanaf het midden van de jaren 70 begint hij ook met zingen... en boort hij pardoes een miljoenen publiek aan. Met dank aan bijvoorbeeld zijn pop-soul-hit Give Me The Night... Benson wordt algemeen beschouwd als een van de beste jazzgitaristen alle tijden. Hier nu de Connells en 74-75 uit 95. I've been trying to do it right.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 Het rock trio uit Denver, Colorado speelt op 26 februari in een uitverkocht paradies. Als je kaartjes hebt, dan heb je geluk. Dit is America en Ventura Highway. walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture a Highway in the sunshine, where the days are longer nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Oh, free wind is blowing through your hair, and the days surround your America en Ventura Highway en Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine. En we sluiten af met een heel mooi liedje van Taitour van de Faroe-eilanden. Je moet hem een keer zien als hij in Nederland is. Treedt hij regelmatig op, dus dat moet kunnen. God, I have so many things to tell you. Geniet ervan. En tot zometeen bij het laatste uur. Dit is de nacht. Mother Nature me off the land.